Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Italië is in de zoektocht naar de familie is gevonden in een greppel... tussen de camping waar Koen verbleef aan het Gardameer en een andere camping. Het is nog niet duidelijk of het lichaam ook echt van de vermiste tiener is. De formele identificatie moet nog gebeuren. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Koen van Keulen is sinds vrijdagochtend spoorloos. Twee mannen die vorige maand in Rotterdam door antiterreureenheden werden opgepakt... waren mogelijk van plan om een aanslag te plegen op een politiebureau in Rotterdam. Het heeft de politie bekendgemaakt. In chatgesprekken hadden ze onder meer een foto van het politiebureau gedeeld. Een van de mannen was ook van plan om na de ramadan een aanslag te plegen in Parijs. Hij zou bereid zijn om daar te sterven als martelaar. Dat bleek uit informatie van de AIVD. Bij de arrestatie van de mannen werden geen wapens of explosieven aangetroffen. De verdachten zijn 22 en 27 jaar en hebben volgens de politie de Marokkaanse nationaliteit. Ze zitten in voorlopige hechtenis. Een fietscourier van Deliveroo is een zelfstandig ondernemer en geen werknemer. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld in een zaak die een 20-jarige fietscourier aanspande tegen de bezorgdienst. Sinds kort zijn de bezorgers van Deliveroo ZZP'er en krijgen ze niet meer per uur, maar per bestelling betaald. Volgens de bezorgdienst houden de bezorgers zo ook meer over. Bezorgers, vakbonden en politici vinden dit schijnzelfstandigheid. De 20-jarige fietscourier wil in loondienst bij Deliveroo... omdat hij zeker wil zijn van een inkomen en een verzekering bij ongevallen of ziekte. Hij werd in zijn rechtszaak gesteund door de PvdA. Hij vindt het teleurstellend dat de rechter hem ziet als zelfstandige... en gaat mogelijk in hoger beroep. Het weer, veel zon bij temperaturen tussen de 24 graden aan zee tot 30 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vanaf morgen gaat gaan de temperaturen verder omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm. Dat wil zeggen 30 graden of hoger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 so out of Stilettos and broken bottles. I'm spinning around.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 van Zandvoort, op 106.9 FM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 December